Drie uur, Marjan Koekoek met het NOS Journaal. De Nederlandse banken laten grote verschillen zien bij het verduurzamen van hun beleid. In drie jaar tijd hebben alle banken wel concrete maatregelen genomen... om bijvoorbeeld milieuvervuiling, mensenrechten schendingen en uitbuiting tegen te gaan. Maar sommige blijven duidelijk achter. Dat stelt de eerlijke bankwijzer. Volgens de bankwijzer scoren ABN AMRO, Egon en Delta Lloyd op veel terreinen zwak... en hebben ze er vorig jaar ook weinig aan gedaan... Vooruitgang was er wel bij Friesland Bank en IBC van Landschot en ING. Verder stelt de bankwijzer dat het voor de klant nog steeds moeilijk is om helder te krijgen waar een bank in investeert. De Eerlijke Bankwijzer is een samenwerkingsverband van onder meer Oxfam Novib, Amnesty International, de FNV en de Dierenbescherming. In Breda is een landkaart van Zuid-Nederland en België uit 1557 gevonden. Volgens experts is het de oudst bekende kaart van het gebied. Een antiquair merkte dat iets verstopt zat achterin een oud boek. Toen hij het tegen het licht hield, bleek het een kaart te zijn. Op de kaart staan plaatsen als Den Bosch, Eindhoven en Antwerpen. Bij iedere plaats is een kleine tekening gemaakt van een kerk of een kasteel. Opvallend is ook de aanwezigheid van de Haringvloot en de Spaanse vloot op de Noordzee. Volgens Omroep Brabant is de kaart verkocht aan de Koninklijke Bibliotheek in Brussel... die wil hem gaan tentoonstellen. In Rotterdam is gisteravond het jaarlijkse filmfestival geopend. Voor een uitverkochte zaal werd 38 témoins gedraaid... over 38 getuigen van een moord in Le Havre. De regisseur en twee hoofdrolspelers waren bij de opening aanwezig. Op het 41ste filmfestival, dat tot 5 februari duurt... is een groot deel van de films uitverkocht. Bijna alle Rotterdamse bioscopen doen eraan mee. Tijdens het festival beleeft Hugo van Martin Scorsese zijn Nederlandse première.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 Die had een wereldhit met het nummer Night and Day. En dat stond op zijn album In Effect Mode. I'll Be Sure, eind jaren 80. Welkom, dit wordt het tweede uur van de nacht. Vinkt anders bij de Vader op Radio 1. Zoals gebruikelijk in de tweede uur van de nacht denkt anders blikken wij even terug naar de afgelopen week. Daar waar het gaat om mensen die ons ontvallen zijn. En dat doen we vanaf eh, half vier. Maar eerst even een aantal platen, dadelijk een bijzondere opname... uit de archieven van de VRT. Je hoort dan Ademo samen met Hoever Vanek. Maar voordat het zover is dat ik je Ademo laat horen met... Ja... <laughs> Eerst even Alice Gold, die komt uit Engeland. Runaway Love. possible manette. Met een eh, bijzondere begeleiding. Adamo wordt hier namelijk begeleid door de mensen van Hoeve En De opname die je hoorde die werd eh, afgelopen november gemaakt... in de VRT-studio's in Brussel. Bij het programma De Radio 1 Sessies. Adamo en Hoeve Vonnek. Een tombola neige waarmee Ademo een hit had in de jaren 60. En dat werd dan voorafgegaan door Alice Gold. seizoen Runaway Love... Hoeve Vonnek, die tegenwoordig een nieuwe zangeres heeft... maar een aantal jaren geleden toen was Geike Arnaert het boegbeeld van Hoeve Vonnek. En uit die periode laat ik nog eens een keer een plaat horen van de band. Die uit Sint-Nicolaas komt trouwens. En in deze opstelling hebben ze nog eens een keer opgetreden... in of op Eurosonic, hoe zeg je dat? In ieder geval in Groningen was dat. Overphonic uit het verleden 2000, Mad About You. was eh, was 2000, in 2000 klonken. Met de stem van, stem van gekke Arnaert in Mad About You. Destijds een grote hit in België. Mad About You van gekke Arnaert. En gekke die is sinds enige tijd, sinds vorig jaar, uh, solo gegaan. Tenminste, toen heeft ze eindelijk een album laten uitbrengen... sinds ze uh, is van Hoeveel Van Ik. En ze gaat optreden. Vanavond is ze aanwezig in Mes in Breda. En zondagavond treedt gek op in de kleine zaal van poptempel Paradiso. En deze man heeft de afgelopen week de VPRO Boy Edgar Prijs 2012 gekregen. Hier is Juri Honing. grote musicaliteit, vakmanschap en ambachtelijkheid... en is op een creatieve, inventieve manier grensverleggend... en grensoverschrijdend met zijn vak bezig. Kijk, als dat soort dingen over je gezegd worden... <laughs> dan ben je iemand. En iemand, dat is Juri Honing. De man die je eh, zojuist hoorde op de saxofoon. En hij heeft een prijs in de wacht gesleept. Zoals ik al zei, hij is de kerstverse winnaar van de VPRO Boy Edgar Prijs 2012. En dat is een beetje de belangrijkste jazzprijs die we in Nederland kennen. Jury Honing dus hier op Radio 1. Met een opname uit 2008. En je gaat nog meer van hem horen binnenkort. Vooral als die prijs uitgereikt zal worden. op uh, Pinkpop. En dit jaar zullen ze zich ook weer vertonen op diverse festivals, onder andere Rock Werchter. En die hoorde je ze dan nog eens een keer met eh, Lost Coldplay. nummer van het album Viva la Vida dat in 2008 verscheen. Er is iets eh, bijzonders aan de hand met het liedje Lost. Alweer Weer Lost. <laughs> Lost was ook van Coldplay. Maar er is bijzonder aan de hand met dat liedje Lost van Anouk. Dat is namelijk een song uit 2004. Dat heeft toen in Nederland de hitparade gehaald. En in het buitenland is het een paar keer opgedoken in talentenshows en dergelijke. Het is een Denemarken op dit moment een hit... omdat het opdook in een van de afleveringen van de X-Factor daar werd het gebruikt. En toen kwamen er meteen spontaan een heleboel downloads... waardoor het eh, een dag na uitzending al eh, nummer 1 stond in de download top 30. Zoiets zullen ze daar wel hebben. En een week later stond het ook in de algemene charts. Dat lost van Anouk. En een paar jaar eerder was de Noorwegen ook al een hit. En dat had dezelfde oorsprong waarom het ineens een hit werd. Het werd ook gebruikt in een talentenshow en hetzelfde gebeurde dan ook weer in Amerika. Daar was Anouk ook niet aanwezig bij het vertolken van dat los, maar daar werd het gebruikt in een van de afleveringen van So You Think You Can Dance, waardoor het daar weer bekend werd. En het is eigenlijk een heel mooi nummer. Het zou eigenlijk uitgebracht moeten worden in Nederland. En anders, ga downloaden die handel. Hier is Anouk, Lost. If roses are meant to be red and violets to be blue, why isn't my heart meant for you? My hands longing to touch you, but I can barely breathe. Story eyes that make me melt right. uit 1963, Security. En later in de jaren 60 zou ditzelfde Security een hit worden voor Etta James. Etta James, zoals je waarschijnlijk hebt vernomen, die eh, vorige week is overleden op de leeftijd van 73 jaar. Ze kampte al jaren met eh, gezondheidsproblemen. Naast leukemie leed ze ook aan eh, dementie en nierproblemen. Aanstaande zaterdag zal ze begraven worden. En morgen, vrijdag, dan zal er een eh, plechtigheid plaatsvinden... waar waarschijnlijk ook artiesten zullen optreden. In ieder geval fans kunnen dan afscheid nemen van de Soul Diva. Security dus in een coverversie, dat liet ik je horen. Ik laat je nog een andere hit horen van eh, Etta James. Een beetje in hetzelfde stramien als Security. Hier is Mama, Etta James. Security, die andere voor Etha James. Je hoorde haar uit 1967 met het nummer Security. En dan was afgelopen zaterdag het droevere bericht... dat voormalig collega Jeroen Soer aan een hartaanval is overleden. 55 jaar is hij geworden. En hij kwam begin jaren 80 naar de Vara en was daar de eerste presentator van een hitlijst... die samengesteld werd door luisteraars. De verrukkelijke 15. Elke dinsdag op Radio 3. Tussen 4 en 6. In die periode heb ik ook samengewerkt met Jeroen Soer. En hij was liefhebber van eh, ja, bijzondere muziek eigenlijk. Hij hield vooral met muziek waar humor in zat. En een van zijn grote helden was Harry Nilsson laat je twee platen horen die hij destijds zeer waardeerde. Platen waar humor in zit en ook iets van Harry Nielsen. Hier een plaat waar humor in zit. Je gaat luisteren naar de Bonzo Doc Duda Band. Hi there, nice to be with you. Happy you could stick around. Like to introduce Legs Larry Smith, drums. And Sam Spoon's rhythm pole. And Vern Dudley Bohey Noel, bass guitar. And Neil Innes, piano. Come in, Rodney Slater on the saxophone. with Roger Ruskin Spear on tenor sax. Hi, Vivian Stanchel, trumpet. Big hello to Big John Wayne, xylophone. And Robert Morley, guitar. Billy Butlin, spoons. And looking very relaxed, Adolf Hitler on vibes. Nice. Princess Anne on sousaphone. Introducing Liberace Clarinet. With Garner Ted Armstrong on vocals. Lord Snooty and his pals tap dancing. In the groove with Howard Wilson violin. And Franklin McCormack on harmonica. Over there, Eric Clapton, ukulele. Hi, Eric. On my left, Sir Kenneth Clark, bass sax. Great honor, sir. Especially flown in for us, a Sessions Gorilla on Vox Humana. Nice to see Incredible Shrinking Man on euphonium. Drop out with Peter Scott on Duck Call. Hearing from you later, Casanova, on Horn. Yeah, digging General de Gaulle on accordion. Really wild, General. Thank you, sir. Roy Rogers on trigger. Julian Wildman of Borneo on bongos. Count Basie Orchestra on triangle. Thank you. Great to hear the Rawlinsons on trombone. Back from his recent operation, Dan Drop, hot representing the flower people, Quasimodo on bells. Wonderful to hear Brainiac on banjo. We welcome Baldunicum as himself. Very appealing, Max Jaffa. Mmm, that's nice, Max. What a team, Zebra Kid and Horace Batchelor on percussion. A great favorite and a wonderful performer, all of us here, Jay Arthur Rank on Gone.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 En uiteindelijk is het toch nog een grote inbreng geworden voor Harry Nielsen in dit Lazy Moon. Afkomstig van een LP die heet eh, Little Touch of Schmilsen in the Night uit de jaren 70. Harry Nielsen. En Harry Nielsen was een van de muzikale helden van Jeroen Soer. En zoals ik al zei, wat Jeroen ook zeer kon waarderen... Dat was de humor in muziek. En vandaar dat ik nog eens een keer eh, de Bonze Dog Band liet horen... met die intro en die outro. Jeroen Schuwe aanstaande vrijdag dan zal de begrafenis van hem plaatsvinden. Ik laat je nu de nummer 1 van Nederland horen. Ja, schrik niet in de versie zoals die nu genoteerd staat, in de originele versie. Dat klinkt toch wel een stuk aangenamer. Hier is Cindy Lauper. van. En ga iets niet klakloos nadoen, want dit valt dan op zo'n manier niet te evenaren. Chris Hoordijk, die op dit moment nummer 1 staat in Nederland... met zijn versie van Time After Time. Ik hou het bij het origineel. Ik ben ouderwets wat dat <laughs> Heel ouderwets, want dit is al 28 jaar oud, wat ik je niet hoor. Cindy Lauper, That Time After Time. gisteravond zat ik naar de sterreclame te kijken. Of te kijken, <laughs> ik was met iets anders bezig. Maar op een gegeven moment hoorde ik... Eh, Don't cry for me, Argentina. Ik denk, wat is dit voor een geluid? <laughs> en dat bleek Il Divo te zijn. Toen dacht ik van, ik ga het origineel draaien. Julie Covington, uit 76. Uit de musical Evita. It won't it strange when I try to explain how I feel that I still need your love? dressed up to the nines. At sixes and sevens with you. they're not the solutions they promised to be. The answer was here all the time. I love you and hope. samenwerking tussen Eva de Roveren en Ozark Henry. En ze bezongen de Scheldestad Antwerpen. Zo dadelijk dan hoor je Marjan Koekoek met het laatste nieuws. En tot die tijd iets uit het verleden. Ramse Shaffi, Amsterdam, dat gaat hij voor je zingen. Tot aan de pieps van uh, vier uur. Halleluja, Amsterdam. Wij de nieuwe wind de tijd niet terug, het heeft geen zin, want het gaat verder, het gaat door. En ik heb je lief, oh, oh. Zeven, zuivere wind, ik geloof dat nieuw en nieuwe tijd begint. Waai het stof weg, al gedoe, want in lamlendigheid zijn wij nu moe. Want het gaat verder, het gaat door, en ik heb je lief, oh, oh. Kom, regen, de hal maar neer Maak alles schoon en zorg voor mooi wit weer. Was de dagen was de straat. Zorg dat de de goed ingaat. Want het gaat verder, het gaat door. En ik heb je liever. Kom zoen, kom maar. We zijn de stad met zijn bruidskleed aan. Kom sterren, kom nacht. Er wordt een nieuwe tijd verwacht. Want het gaat verder, het gaat door. En ik heb je liever. De nieuwe wind over de dam. Over het spuit en het wak Er zet de tijd niet terug, het heeft geen zin. Want het gaat verder, het gaat door. En ik heb je liever.